Krijgereng, krijgereng, krijgereng, krijgereng, krijgereng, krijgereng. Eh, een kilometer spoor schiet onder mij door. Ik ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou. Vanochtend voet vertrokken in de luwte na de nacht. En tien minuten op de trein gewacht. Want die hadden wat vertraging en mijn god, daar baal ik van, omdat ik nu blijven kan. Krijgring, krijgring, Krijg krijgring, krijg krijgring. Oeh oeh, krijgring, krijg krijgring, krijg krijgring, krijg Oeh oeh. De trein raast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Er rammelt plots een kar, roept een juffrouw koffie thee. Ik heb wel dorst zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat.